Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Obama heeft een deur in Nederland voorgedragen. Het is de Tim Browes, mede-eigenaar van een groot advocatenkantoor en een van Obama's belangrijkste fondsenwervers. Browes heeft meer dan een half miljoen dollar bijeengebracht voor de herverkiezingscampagne van de president. Vier jaar geleden verzamelde hij ook al een paar ton aan donaties. De Amerikaanse ambassade in Den Haag zit sinds afgelopen najaar zonder ambassadeur. De vorige ambassadeur, V. Hartog-Levin, hield het na twee jaar voor gezien omdat ze meer tijd aan haar gezin wilde besteden. In Kopenhagen zijn drie terreurverdachten opgepakt. De Deense Veiligheidsdienst had informatie dat ze bezig waren met het voorbereiden van een aanslag. Bij huiszoekingen zijn automatische vuurwapens en munitie gevonden. De arrestanten zijn een Jordaniër, een Turk en een Deen die in Egypte woont. Over hun doelwit wil justitie niet zeggen. Het terreuronderzoek loopt nog steeds. Volgens de Deense minister van Justitie zijn de arrestaties het bewijs dat er nog steeds een serieuze dreiging is. In 2005 ontstond grote ophef in de islamitische wereld nadat een Deense krant spotprenten met de profeet Mohammed had gepubliceerd. Een blinde Chinese dissident is gevlucht naar de Amerikaanse ambassade in Peking. Dat heeft een vriend van hem gezegd tegen de BBC. Het gaat om een van de bekendste dissidenten van China, Chen Guangcheng... Hij stond onder huisarrest en ontsnapte volgens een vriend zondag door over een metershoge muur te klimmen. Na zijn ontsnapping liet de dissident via een videoboodschap van zich horen. Daarin riep hij premier Wen Jiabao op om onder meer het in elkaar slaan van verschillende van zijn familieleden te onderzoeken. De dissident zou nu dus in de Amerikaanse ambassade zitten.